moet met het NWS Journaal. Brabantse Bos, de stoep van het provinciehuis in Den Bosch. Ze voeren actie tegen afvaldumpingen in het bos... en eisen dat de provincie beter toezicht houdt. Volgens de boswachters zijn de dumpingen aan de orde van de dag. Zo worden er geregeld koelkasten, olievaten en bankstellen gevonden in het bos. Er zijn in de Brabantse natuur zo'n 5000 afvaldumpingen per jaar. De Italiaanse politie heeft een voortvluchtige maffiabaas opgepakt. Het is de 57-jarige Giuseppe Pelle. Hij werd gezien als de strategisch leider van de Ndrangheta, een misdaadorganisatie uit Calabrië. Pelle was sinds 2016 op de vlucht en werd gisternacht gearresteerd... bij een actie waarbij 50 agenten waren betrokken. Hij hield zich schuil bij een dorpje in het zuiden van Calabrië. In Afghanistan hebben de Taliban honderden scholen gesloten. Daardoor krijgen duizenden kinderen geen onderwijs meer. De Taliban zouden zo wraak willen nemen op het uitschakelen van een Taliban-commandant eerder deze week. Ook zou de streng islamitische organisatie zo de invoering van een nieuw salarisysteem voor leraren willen voorkomen. De eigenaar van de Formule 1 wil de teams vanaf 2021 een maximaal budget opleggen. Eigenaar Liberty Media denkt dat de autosport spannender wordt als geld een minder grote rol speelt. Kleinere teams maken dan meer kans op succes. Welk maximumbudget er wordt afgesproken is nog onduidelijk. Afgelopen weken circuleerde een bedrag van maximaal 150 miljoen euro. De Formule 1-teams zijn vandaag in Bahrein op de hoogte gebracht van de plannen. Daar wordt zondag de tweede Grand Prix van dit seizoen gereden. Het weer nog zonnig en droog vandaag bij een temperatuur tussen de 12 en 16 graden.